Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nabestaanden van slachtoffers van de decembermoorden... eisen een schadevergoeding van de Surinaamse staat... schrijft de nieuwsite Star News. Ze willen per familie een bedrag van 1,25 miljoen euro... bijna 19 miljoen in totaal. Ook eisen ze excuses en eerherstel. Bij de decembermoorden in 1982 werden 15 tegenstanders... van het toenmalige bewind van legerleider Bouterse gemarteld en vermoord... Eind 2023 kreeg Bouterse daarvoor 20 jaar cel, maar die zat hij niet uit. Hij dook onder en overleed een jaar later. Het Israëlische leger voert weer bombardementen uit in Libanon. Volgens een verklaring op X is de aanval gericht op lanceerinstallaties van Hezbollah... Volgens president Trump heeft premier Netanyahu gezegd dat de aanvallen op Libanon minder hevig zullen zijn dan gisteren, toen er zeker 300 doden vielen. Volgende week is er een gesprek gepland tussen de Libanese en Israëlische regering over een staakt het vuren. In Horen is een stille tocht gehouden voor de 29-jarige Dario. Die, overleed, of die werd bijna twee weken geleden neergestoken tijdens een massale vechtpartij in Horen... en overleed kort daarna. Zo'n 200 familieleden, vrienden en bekenden deden mee aan de stille tocht door de binnenstad. Ze hadden fakkels bij zich in de kleuren van de Italiaanse vlag... want Dario was van Italiaanse afkomst. Voor de steekpartij zijn drie tieners aangehouden. Het wordt voor AZ lastig om de halve finales van de Conference League te bereiken. De Alkmaarders verloren in Polen hun eerste wedstrijd tegen Shakhtar Donetsk uit Oekraïne met 3-0. Alle drie de doelpunten vielen diep in de tweede helft. Om de halve finales te bereiken moet AZ in de return volgende week thuis... met meer dan drie doelpunten verschil winnen. Het weer. In het noorden en oosten eerst nog pittige buien. Daarna wordt het droog. Minima vannacht rond 8 graden.